Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Groot-Brittannië begint voor het einde van maart volgend jaar... de procedure die moet leiden tot een brexit. Dat heeft de Britse premier meegezegd. De discussie over het tijdstip waarop Londen de procedure begint... wordt al gevoerd sinds juni... toen een Britse meerderheid per referendum stemde... voor afscheiding van de EU. Met een beroep op artikel 50 uit het verdrag van Lissabon... kunnen lidstaten de Unie verlaten. Dat proces duurt ongeveer twee jaar. De meeste gemeenten willen meer geld voor de inburgering van asielzoekers. Nu schiet het Rijk tekort, zegt 55% van de gemeenten in een onderzoek van Reporter Radio. Ze willen bijvoorbeeld meer geld voor de kosten van bijzondere bijstand, taallessen, jeugdhulp en begeleiding bij het vinden van een baan. In Hongarije is vandaag een referendum over het verplicht opnemen van vluchtelingen. Volgens Europese afspraken moet het land dit jaar zo'n 1300 vluchtelingen opvangen. Premier Orbán is daartegen en verwacht wordt dat de meeste kiezers hem vandaag steunen. Het referendum is niet bindend en de opkomst moet minimaal 50% zijn. In Normandië is de kerk heropend waar IS-aanhangers ruim twee maanden geleden een priester hebben vermoord. Er is een speciale plechtigheid om het heilige karakter van de kerk in Saint-Étienne de Rouvray te herstellen. Onder andere de aartsbisschop van Rouen is erbij. Kort na de aanslag, in juli, schoot de Franse politie de twee daders dood. IS heeft de aanslag opgeëist. Max Verstappen is tweede geworden in de Formule 1 Grand Prix van Maleisië. De race werd gewonnen door zijn Australische teamgenoot van Red Bull, Daniel Ricciardo. De Duitse WK-leider Nico Rosberg werd derde. De start van de GP verliep wat chaotisch. Max Verstappen raakte de wagen van Sebastian Vettel, die daardoor uitviel. Dan het weer nog. Kans op buien en onweer. Vooral aan de kust kan het flink waaien. Het is ongeveer 16 graden. Vanaf morgen droger, meer zon en wat hogere temperaturen.